Uur. Stef Banstra met het NWS Journaal. De verdachte van de steekpartij in Hamburg moet vandaag voor de rechter verschijnen. Het gaat om een Duitse vrouw van 39. Bij de steekpartij raakten 18 mensen gewond, zegt de politie in de Duitse stad. Volgens verschillende media zijn onder de gewonden vier mensen in levensgevaar. De steekpartij was gisteravond rond 6 uur op het station in die stad. De politie hield al snel de vrouw als verdachte aan. De politie gaat ervan uit dat ze alleen handelde en dat de aanval niet politiek gemotiveerd was. Moldavië heeft een man uitgeleverd aan de Verenigde Staten... die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag in New York. De man van 21 zou sympathiseren met het gedachtegoed van Adolf Hitler... en zou vooral Joodse slachtoffers hebben willen maken. Onder meer door vergiftigde snoepjes uit te delen aan kinderen. Hij werd vorig jaar opgepakt in Moldavië. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was hij in Oost-Europa om meer neonazies te recruteren. De pensioenleeftijd in Denemarken gaat de komende jaren in stappen omhoog... naar uiteindelijk 70 jaar in 2040. Daarmee heeft het land de hoogste pensioenleeftijd van Europa. De eerste stap omhoog wordt over vijf jaar gezet... en dan gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 68. Op dit moment mogen de Denen op hun 67ste met pensioen. In het land is de pensioenleeftijd, net als hier in Nederland, gekoppeld aan de levensverwachting. Freddie Mercury had in het geheim een dochter. Dat blijkt uit een nieuwe biografie die in september verschijnt over de overleden zanger van Queen. Mercury had een innige relatie met zijn dochter en ging vaak bij haar langs. De biograaf schrijft dat zijn dochter in 1976 is verwekt bij de vrouw van een goede vriend van Mercury. Vrienden en kennissen zouden hebben geweten van het kind, maar de dochter werd geheim gehouden voor de buitenwereld. Freddie Mercury stond bekend als homoseksueel, maar had ook verschillende relaties met vrouwen.